Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De dagen van zittend president Bakbo van die lijken geteld. Milities van de gekozen president Ouattara staan in de buitenwijken van Abidjan. Franse troepen patrouilleren in het zuiden van de miljoenenstad en VN-troepen hebben het vliegveld in handen. Ouattara is de internationaal erkende president van Ivoorkust. VN-chef Ban Ki-moon heeft Bakbo opgeroepen onmiddellijk te vertrekken. GroenLinks aarzelt over steun aan de Nederlandse deelname aan handhaving van het vliegverbod boven Libië. Het lijkt wel duidelijk dat een Kamermeerderheid akkoord gaat, maar GroenLinks heeft nog veel vragen. Bijvoorbeeld of de opstandelingen wapens mogen krijgen. Minister Roosentaal herhaalde dat de VN-resolutie daar geen ruimte voor biedt. Maar de Amerikaanse minister Clinton houdt het wel voor mogelijk. Het aanspannen van een rechtszaak wordt volgend jaar veel duurder. Wie bijvoorbeeld naar de bestuursrechter stapt is dan minimaal 500 euro kwijt tegen 41 euro voor de goedkoopste zaken nu. Minister opstelte wil zo de griffiekosten kostendekkend maken. Critici zeggen dat de toegang tot de rechter op deze manier onbetaalbaar wordt. Maar dat klopt niet, zegt opstelte. Er komen allerlei compensatiemaatregelen. De Ierse banken hebben naast de al toegezegde 70 miljard euro aan noodsteun van de EU en het IMF nog eens 24 miljard extra nodig. Dat blijkt uit de stresstest die de banken moesten ondergaan. De 24 miljard was ongeveer wat deskundigen hadden verwacht. De belangrijkste Ierse banken waren na de financiële crisis al grotendeels genationaliseerd. Het bestuur van Egon ziet af van de bonus over vorig jaar. De reden is dat de verzekeraar nog afhankelijk is van staatssteun. Door het besluit loopt bestuursvoorzitter Wijnands zijn bonus van 317.000 euro mis. Een paar weken geleden zagen de topmannen van de ING pas af van hun bonus nadat er grote commotie over was ontstaan. Het weer bewolkt en minimaal rond 8 graden. Overdag bewolkt en hier en daar wat regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan 14 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort, zie je het Sinatra starts to cry.